12 uur. Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is voor het negende kwartaal op rij gegroeid, meldt het CBS. In het afgelopen kwartaal was de groei 0,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Nederlanders gaven opnieuw meer uit. Ze besteden meer in de horeca en kochten meer kleding en elektrische apparaten. Ook gingen het afgelopen jaar meer mensen aan het werk. De werkloosheid daalde naar 6,3 procent. Vooral doordat bedrijven meer uitzendkrachten inhuurden. Minister Hennis van Defensie noemt de situatie op de Krim zorgelijk... en zegt dat de internationale gemeenschap alles moet doen om escalatie te voorkomen. Oekraïne heeft zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid... nadat Rusland troepen zou hebben samengetrokken op de Krim. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat ze aanslagen wilde plegen op de Krim. Oekraïne ontkent dat. Volgens Hennis is moeilijk na te gaan wat waar is. De politie in Noord-Nederland heeft tips binnengekregen over drie gezochte oud-RAF-terroristen. Enkele mensen denken dat ze de groep hebben gezien in Heerenveen en op de snelweg in de buurt. De voortvluchtige leden van de Duitse terreurgroep Rote Armee-Fraktion hebben de laatste jaren gewelddadige overvallen gepleegd op supermarkten en geldtransporten in Duitsland. De Duitse politie denkt dat de drie zich in Nederland verschansen, omdat hun mobiele telefoon daarvoor het laatst is gebruikt. Over een kwartier begint het kort geding van turner Jury van Gelder. Hij eist dat hij maandag alsnog mee mag doen aan het toestelfinale in Rio. En dat sportkoepel NOC-NSF zijn vliegticket en een dwangsom van 150.000 euro betaalt. De turner zegt dat hij niet had kunnen weten dat hij zou worden weggestuurd vanwege het drinken van alcohol of het verlaten van het Olympisch dorp, omdat de regels volgens hem onduidelijk zijn.